Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een woning in het Brabantse Oostenhout is een grote explosie geweest. De voorgevel ligt op straat en er is een grote brand uitgebroken. Die is inmiddels onder controle. De bewoner is zwaar gewond geraakt en heeft brandwonden. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Maar volgens de veiligheidsregio gaat het vermoedelijk niet om een aanslag. Vanwege de brand zijn uit voorzorg negen naastgelegen woningen ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een jongere gewond geraakt na een val van een steiger bij de Westertoren. Volgens de politie viel het slachtoffer enkele verdiepingen naar beneden. De jongere ging met vier anderen de bouwplaats op. Waarom ze de steigers van de Amsterdamse toren beklommen is nog onduidelijk. Alle vijftien jongeren zijn aangehouden. De vier jongeren die niet gewond zijn geraakt zijn naar het politiebureau gebracht. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanavond twee ziekenhuizen ontruimd. Dat gebeurde uit voorzorg nadat het hoofd van de Belarussische Veiligheidsdienst had gezegd dat er militairen zouden zitten in de ziekenhuizen. De Oekraïense Veiligheidsdienst weerspreekt die beweringen van Belarus. Dat land heeft nauwe banden met Rusland en zou mogelijk valse informatie hebben verspreid. Het stadsbestuur van Kiev zegt geen risico te willen nemen... en heeft daarom alle patiënten en het medisch personeel van de ziekenhuizen geëvacueerd. En er woedt een grote brand in een autobedrijf in het westelijk havengebied van Amsterdam. De brandweer heeft moeite om het vuur onder controle te krijgen. De brand woedt al sinds half tien gisteravond. De grote rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en hier en daar kan een bui vallen. Het wordt zo'n 5 graden. In het noorden daalt de temperatuur mogelijk nog tot het vriespunt.